Karzai moet een eind maken aan de corruptie en hij moet een Afghaanse troepenmacht van 50.000 man klaarstomen. Daarnaast heeft Brown een tijdpad opgesteld dat Karzai moet volgen. Volgens analisten heeft Brown nooit eerder zo rechtstreeks eisen gesteld aan Karzai. Bij een betoging tegen de Wereldhandelsorganisatie WTO in Genève zijn 18 mensen opgepakt. De politie greep in toen sommige betogers ruiten van banken en juweliers ingooiden en auto's in brand staken. Volgens de betogers vergroot de WTO de kloof tussen arm en rijk. Maandag begint in Genève een driedaagse vergadering van de WTO. Theatermaker Martijn Krins heeft het Kamerettenfestival 2009 gewonnen. De finale was gisteravond in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Krins won zowel de jury als de publieksprijs. De jury roemde de winnaar omdat hij een sterke persiflage op cabaret brengt. Hij verzoekt met zijn programma Nacht en Ontijs en medefinalisten Thijs van Domburg en Jennifer Evenhuis. De wetenschapsprijs van het Prinses Beatrix Fonds is dit jaar toegekend aan Parkinson-specialist Heutink. De Amsterdamse hoogleraar krijgt een miljoen euro. Daarmee kan hij verder onderzoek doen naar de ziekte. In Nederland lijden ongeveer 50.000 mensen aan Parkinson. Er is nog geen effectieve therapie. De behandeling van de ziekte richt zich nu vooral op het bestrijden van de symptomen. De finale van de ATP World Tour Finals gaat tussen de Argentijn Juan Martín del Potro en de Rus Nicolai Davidenko. In de halve finale versloeg de als vijfde geplaatste Del Potro de zweet Robin Söderling in drie sets met 6-7, 6-3 en 7-6. Davidenko won eerder al van de nummer 1 geplaatste Roger Federer. De finale in de O2 Arena in Londen wordt vanmiddag gespeeld.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 Girl, you're such a bad thing. Okay. Standing there all alone. Looking so good to me, baby. Can't do no wrong, hey, baby. But you are. that's no lie. Yeah. You put that spell on me, I'll tell you, honey.